12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De vertegenwoordiger van Nederland op Curaçao heeft het afgelopen jaar een vergoeding van ruim 40.000 euro gekregen... terwijl hij voor dat bedrag maar 18 dagen op het eiland verbleef. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken na vragen van de NOS. Het gaat om Henk Brons, die tussen januari 2015 en juli van dit jaar... Nederland vertegenwoordigde op Curaçao. Vorig jaar werd hij waarnemend directeur Koninkrijksrelaties op het ministerie... en daarvoor verhuisde hij terug naar Nederland. Sindsdien is hij maar 18 dagen op Curaçao geweest. Het ministerie zegt dat er formeel geen sprake was van een verhuizing naar Nederland... maar dat Brons gedetacheerd werd naar Nederland... waardoor maatwerk moest worden geleverd. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben in Leeuwarden met elkaar gesproken. Enkele blokkeervriezen hadden gisteravond een gesprek met onder andere Jerry Afrië de voorman van de beweging Kick-Out Zwarte Piet. De vertegenwoordigers van de twee groepen staan in de media steeds als kemphanen tegenover elkaar, maar ze voerden gisteren een ontspannen gesprek. De initiatiefnemer van het gesprek zegt in de Leerwaarder Courant dat het tijd werd om met elkaar te praten in plaats van over elkaar te praten. Ook Afrië vond het een nuttige ontmoeting. Hij zei dat door een beter geschiedenisonderwijs over het slavernijverleden zaken kunnen veranderen. Justitie in Nederland en de Verenigde Staten gaan elkaar toegang geven tot databanken met vingerafdrukken. De Nederlandse politie kan vingerafdrukken gaan opvragen van 210 miljoen Amerikanen. In ruil daarvoor krijgt de Amerikaanse politie toegang tot de afdrukken van 1,3 miljoen Nederlanders. In New York en andere delen van de Verenigde Staten heeft een dik pak sneeuw tot grote overlast geleid. In de stad New York viel in enkele uren 15 centimeter sneeuw. Terwijl in de weersverwachting werd uitgegaan van hooguit 5 centimeter. Auto's en bussen waren er niet op voorbereid. Bij verkeersongelukken kwamen zeker zeven mensen om het leven. Het weer op steeds meer plaatsen. Zon vanmiddag 9 tot 12 graden. In het weekend ook vrij veel zon.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 I just wanna dance with you my whole life. I just wanna fall in love again. Yeah, yeah, yeah. The music in my heart, but I'm feeling like a hero in the stereo. Whoa, whoa. With music in my fun, I'm feeling like a heat. op internet. www.zfmzandvoort.nl in the same time zone, looking through your timeline, seeing all the rainbows. I, I got an idea, and I know that it sounds crazy. I just wanna see you. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly, take your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. your mm. hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. I can't get you off my mind. Do you got plans tonight, baby? I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind.